start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het warme weer op de Noordpool heeft ook zijn invloed op Spitsbergen. Ook de ondergrond daar, de permafrost, begint te ontdooien. En dat kan grote gevolgen hebben voor het klimaat op Spitsbergen. De permafrost bevat grote hoeveelheden CO2. Wanneer dat broeikasgas in de lucht komt, stijgt de temperatuur in het poolgebied nog verder... en daardoor smelten het landijs en het zeeijs ook verder. De Braziliaanse politie onderzoekt de vermissing van de Griekse ambassadeur in Brazilië. Mogelijk is hij vermoord door zijn Braziliaanse vrouw. Zij wordt verhoord en ook drie mogelijke handlangers. Ambassadeur Amiridis verdween maandag in een plaats dicht bij Rio de Janeiro. De politie vond bloedspetters op een bank in het huis waar hij samen met zijn vrouw op vakantie was. Vermoed wordt dat Amiridis in die woning is vermoord en dat zijn lichaam is vervoerd met een gehuurde auto. Die is namelijk uitgebrand teruggevonden met een lijk erin. Dat is nog niet geïdentificeerd. De Braziliaanse vrouw van Amirides zou een affaire hebben met een Braziliaanse politieman. Dat is een van de mannen die verhoord wordt politie heeft de schipper opgepakt van de Duitse binnenvaarttanker... die gisteravond dwars door de stuw bij Graven is gevaren. Het is een man uit Slowakije van 52 jaar. Er wordt gecontroleerd of hij onder invloed was van alcohol... en of het schip technisch in orde was. De stuw in de Maas bij Graven is zwaar beschadigd. Het waterpeil in de Maas daalde meer dan 2 meter. Nu daalt het niet meer. En Jorien Mors is opnieuw de snelste Nederlandse sprinster... nadat ze bij het NK-afstanden gisteren al de nationale titel op de 500 meter had veroverd... won ze vandaag ook de 1000 meter. Ze reed die in 1.15.15. Maar het Leenstra werd tweede. Het weer vanavond en vannacht vooral in het westen en noorden nog mist. In het binnenland gaat het een paar graden vriezen. Morgen is het bewolkt, maar het blijft zo goed als droog.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 Dit is Child's Play met Mohamed Ali. Butterflies dingen laten bieden. Doe het thuis, draaien, fuck met mij, kan je laten zien. Ik ben een strijder net als Mohamed Ali. Een soldier voor mezelf, vet me voor de army Ik ben kleine de vlaas dingen lekker beat Door duizend je fuck met mij, kan je laten zien Maniac en al mijn fans die schreeuwen mini boombaye Ben alleen op money en ik neem geen poetas mee Ik moet blijven rennen, anders is mijn als leeg Dus als er iets wat te verdienen bro, dan kom ik nu meteen Snelle yellow, ik wacht niet meer, ik moet het zelf brengen Je weet ik doe het voor de family Opgegroeid met die enge engel Je doet alsof ik zie je ben niet member, dus ik kan alleen maar op mijn doelen zijn. Money. Snelle stoten, ja, ik doe ze pijn. Ze kunnen me niet raken, dat is hoe ik rijd. Slaat je player, heet is knock-out. Want ze zien me shine net een vlog goud. Ah. En ze hopen dat het ophoudt. Als je fuck me bij, dan ben ik op jou. Kan er niks aan doen omdat ik zo ben. Moet hard gaan zonder noodrem. Krijg liefde van een hoop fans. En ze schreeuwen mee, let's go champ. Let's get em, get em. Ik ben een strijder, net als met Ali. Een soldier voor mezelf, vecht niet voor de army. Ik ben fly net als een butterfly, sting en laat of beat. Doe het duizend draaien, fuck met mij, kan je laten zien Ik ben een strijder net als Muhammad Ali Een soldier voor mezelf, werk niet voor de army The flying us butterflies, dingen Door duizend rijen, met mij, kan je laten zien Mijn moeder en mijn vader weten wat ik vroeger deed met Ali, jij bent Rocky 3, maar dit is geen tv Ik heb een beetje werk op Cura en mijn neefje neemt het mee Ze wou me gelijk zakken toen ze zag en wat Meer een smoken dan een drinken, kan me bellen, ik heb vingers Zie mijn moeder vroeg wat stinkt en nieuwe niet elke winter Jullie rennen in de sprinter, volk om doekoe met designer Broertje kom niet met goedkope Jonko in mijn grinder, ik heb niks op de hoek Paar niks in de boot, het maakt niet uit waar je me ziet Ik ben sowieso op zoek, je kan me vinden in een zeeat met pas 100 kilometer Je hebt dagen niet gedenkt, je kan nog 100 kilometer banden. Ik ben een strijder net als met Ali Een soldier voor mezelf, vecht niet voor de army Ik ben fly net als een butterfly, dingen like a bee Doe het thuis, we draaien, fuck me man. Ik loop in de stad en je bitch zie ik omkijken Views is geld, dus draait omkijken Genoeg kook, maar muziek gaat ze tol eisen Ben bekend, kan niet zomaar mee gaan rondrijden Want dat blauw bro, ja die loot mij Ik moet op vloed zijn, geen bezem vloed mij Drugs dus dat doen wij, veel smerig en veel smerig dan wij in de hoed zijn Want ik ben op straatje, ik ben op straatje Ik ben daar met die dreadies en wij maken herrie En ik ben tot later, ik ben tot later Kom ik in die Merry, Mary, bro, dat wordt pas scary En wij maken safia, wij maken safia En je chickie die kijkt, ik zweer het ze bij, soms in de pyjama, Denk streep rood, rood als ze Prada, geen zin in drama. drama Nu heb ik fans, maar staat solo in de ISO, Ze doen alsof ze Tory zetten, brada, dat is niet zo Ik zou nooit met jou in zee gaan, nou van je in een speedboot Want ik vroeg om Sosa, broed, terwijl jij alleen speedboot Lange stappen voor die lange dagen, voor die grond in morrel, allemaal mannen jagen Ontwikkel bullies en pak bedragen, hoekers vragen van kan het lager ah. Die E-klas is een lange wagen, maar beter spaar je voor die lange wapen want niemand hier gaat jou bevaken. In je huis als je ligt te slapen of die zender geplakt volging. Zo van hello, good morning. Ik heb geen tijd voor die storing. Pas liever vliegen je stoor in. En de bon is nog langer dan watten. Jij wacht te lang op die klappen. Ik wil die andere stappen. Zij ook weer ruzie, toch kan ik er klappen. Lijpen. nog steeds mijn verstoppertje Pannenkoek, jouw klennie is een poffertje Al draag ik sandalen, maar toch sok ze me Al kan die prijs van die sandalen toppertje Want die sani is te duur voor die prijs Maak die chick naakt jij door vuur voor die meid Rij je dikke waggie als de buurman, maar kijk hè Blinde links als ik stuur door mijn wijk Johnny's hebben geen te goed bellen via Leica En ik ben een drukke jongen, maar ik ben op tijd daar Jij zit in de bijstand, ik ga je niet bijstaan Maar skeren tijden stond jij nooit voor mij klaar Waggie die is rijk klaar, droe maar ik rij klaar telefoon op stil, maar voor doekoe wel bereikbaar. Stek in mijn zak, ben verliefd, dat is met mij klaar. Zij kijkt ervan op, ik kijk niet naar de prijskaart. gewoon hoef yeah, yeah. More things are met een lege tank. Baby mama's wanna get safe now. Genoeg ruimte in de safe house. No competition man, dem vasta. In the night voel ik op in rakma.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 Hou je meid vast, kan de lokken net een rasta. Ik voel op in die kaart, vaak linkerbak Malle mad, malle Pull up, pull up, gas pull up any car, fast Faster, link and back, gas Malle mad, malle Pull up, pull up, gas Linkerbaan, fast Shotgun schiet met maat Je weet wat ik maak, Morning all free, pull up in your backyard. Standing outside, but I finna go in. in. My things are gone, no Mickey Mouse thing. Hop in the race, mama trap line blink. Move faster, jump up, pull up, start. Papi, doe droog with the razor, Papi, maak veel kilometers. Papi, trap a gas voor the paper. Fly guy, pan Peter. Pull up, gas, zeg die dingen, kom op, pitten in die cockpit. Oh. Til het op en laten vallen op de chopstick. Oh. Chop, chop, met z'n allen op de chopstick. Maar rijd door, want de klok tikt. Pull up, gas, Ik vul op in die kar, vaart, Linkerbar, gas Man de maat, ik pull up, pull up, gas Pull up in die kar, vaart, Linkerbar, gas Man de maat, ik pull up, pull up, gas voor de gas Van Seven Alias En eh, daarvoor hoorde je overal van First Man en Boef.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 Van een paar meiden. Steeds dezelfde meiden die alleen maar Be Brave aanvragen. Maakt mij niet uit hoor, maar... Uh, hier is dus speciaal voor jullie Be Brave en onze jongens. Jij kleed je uit dagen, te lijkt je Beste luid en nou altijd niet low profile Wij weten dat hij interessant doet, maar ik het krijg Wij niet naar huis Iedereen die weet ik ga niet liegen, ben een billenman Dus kom eens even drukken voor me, doe niet onverschillig dan Ik ben niet de type die gaat zijn in je DM's Schat, je hebt toch liever dat ik straight ben Dus ik wil niet dat te veel zeggen Je kan toch zien hoe laat het is Ik zie je wilt te veel flexen Bewaar het voor je vriend, lieve schat, want Je weet waar ik van hou Gooi het Die big booty van jou Gooi het af Je hebt de shit die ik wil Gooi het Draai voor me, sta niet stil gooi het op Zet een after party naar de club, gooi het op me. Schatje, ben je aan de druk, gooi het op DJ, draai nog eentje en stap. Breng het terug, gooi het dan maar. Oeh, baby, ik krijg het heet nu jij naar beneden glijdt. Dus bij keer op, ik van je op. Maak je niet druk, gooi het om mij. Oeh yeah, voel voor my boys and your girls. I got it, that is booze, ik heb vloes, ja een hele hoop aan je. If you need a fix, is it easy. Je bakari is vliegen, oh. Je weet waar ik van hou, eh, gooi het dan maar. Die big booty van je, eh, gooi het dan maar. Je hebt de shit die ik wil, gooi het dan maar. Draai voor me, sta niet stil, gooi het is een after party naar de club? Gooi het dan maar. Schatje, ben je aan de druk? Gooi het dan DJ, draai nog eentje en stap breng het terug, gooi het dan maar. Auw! Gooi het om me net als trefbal, bitch. Kom maar zitten op mijn hoofd als ik heb op, bitch. Laat me een hapje van je nemen net als app op, bitch. Maar weet dat ik nu voor nooit zet op, bitch. Oké, gooi het om mijn honkbal net als een bitch. Ik ben met spanken in de club en we checken je bitch. Correctie, zij checkt ons, ze zaagt ons op. Je net als een sponsje, alleen maar één keer, dan zeggen ze toon, dan checken. Ey, zij ziet er lekker uit, schat. Breng die nu maar uit, schat. Ze willen dat ik op je haat zat. Neem niet kwalijk als ik jou vriendje yeah. die nigger is er niets meer. Waarschijnlijk is die nigger lid van een liggende fietsclub. Waarschijnlijk is jou laten komen iets wat hem niet lukt. Maar ik ga liedje komen terwijl ik er niet eens riep, dus. Je weet waar ik van hou. Je big booty van ja. Je hebt de shit die ik wil. Draait voor me, sta niet stil. Ik zit een after party naar de club? je ben je aan de druk? DJ, draai nog eentje en stap. teruggooit allemaal. Auw! Oh, so my baby. Are you so my baby. Are you so my baby. Hey, baby girl, just are you so my It's just me, myself, and I. Solo ride until I die. I got me for life.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 Baby en Me, Myself en I. Ja, en we hebben inmiddels een verzoekje binnen van uh, onze Maurice... die vanmiddag de Eurohit heeft gepresenteerd tussen 12 en 5. Dit was de nummer 1 van de top 100 van 2016. En dat is Give Me Your Love van Sigala en John Newman.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 Van Be Brave. En dit is Als je van mij bent. Niemand om je heen. Kleed je anders dan, anders dan ieder, iedereen. Jouw onzekerheid raak je heus wel kwijt. Dat je het zelf niet ziet. Oh, jij bent sowieso uniek. Ik pak je bij je hand en neem je mee. En zal je laten zien dat ik het meen vandaag niet meer alleen. Oh nee, ik denk dat jij niet bij me past, maar hou me stevig vast. En laat me nooit meer los. Als je van mij bent, als je van mij bent, kunnen wij echt alles aan. Als je van mij bent, als je van mij bent, dan is niets meer onbereikbaar bij je. Als je van mij bent, als je van mij bent, laat ik je zweven, niet als je tegen. Als je van mij bent, als je van mij bent. van my bent my pada als je van mij bent. Van beef alweer. Het volgende verzoekje ga ik speciaal draaien voor Kai en Bo. dat is uh, Ali B. En mensen redden. Ik heb alles gedaan voor je wat ik kon. Ik heb gezorgd dat je overwon er geen baat bij. En ik deed mijn best voor je elke dag. Ik was degene die je waarde zag. Kaat er geen baat geen stress, ik ben rustig Iedereen die me flash voor een klein beetje cash Komt vanzelf weer terecht in de put, dus Kijk waar je naast staat Zuur omdat iemand over jou praat Zuur omdat ik met die dure artikelen voortdurend de winkel in de net ga die je eten gaf En nu heb je niks met de eten gehad Karma is de bitch als je mensen snitcht En sommige mensen die vergeten dat Sommige mensen moeten weten dat Ik had te veel gewacht op een leugenachtige ass Ik kan nu beter andere keuzes maken Moet bewegen naar mijn succes Heb geen tijd voor jullie Ik heb schijt aan jullie Alibé, ik ben te rijk voor jullie Snap je niet, dit is voorbij met jullie Mensen redden die mijn bek niet hebben Zo'n gekke ben ik niet meer Ik moet verder, dus ik blijf werken aan mijn carrière Jullie zijn shit Maar blijf ik mensen redden mensen daar Ik deed het elke keer, maar voorlopig ik niet meer. Ik heb alles gedaan voor je wat ik kon. Ik heb gezorgd dat je overwon. Ik er geen baat bij. Dit is dus, eh, Ali Elke keer, niet meer. Het volgende nummer is eh, van Frenna. En dat is My Love. Die is hier eh, door twee kinderen aangevraagd. Dus speciaal voor jullie. Frenna dus met My Love. zeg jou hoe het is Jij was mijn type chick Ik was jouw vieze ring Jij was mijn baby het mijn geschiedenis Ik ben geen goede ring Kom maar maar dat maakt niet uit Alsnog wil jij mijn love elkaar.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 En eh, vanaf eh, onze kant ook de organisatie van de ijsbaan bedankt dat we hier weer mochten staan met de CFM-uitzendingen. Thomas, jij bedankt voor de afgelopen twee uur. Jij ook bedankt, Mo. En volgend jaar zullen we weer op de ijsbaan staan hier in Zandvoort. Zo direct om 9 eh, uur de reguliere programmering met eh, DJ JK. Jazeker, jazeker. Twee uur lang in de mix. Come on. Come on. wenst jullie allemaal fijne dagen.